Johnny Depp ontvangt het meest, 15 miljoen, en Amber Heard krijgt 2 miljoen dollar. De rechtszaak met intieme details van hun relatie werd wereldwijd live gevolgd, net als de uitspraak net. Do you find that Mr. Depp has proven by clear and convincing evidence that Ms. Heard acted with actual malice? Answer, yes. As against Amber Heard, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $10 million. As against Amber Heard, we, the jury, award punitive damages in the amount of $5 million. In 2018 zei Heurt in een interview dat ze slachtoffer was van huiselijk geweld. Debs naam werd in dat stuk niet genoemd, maar toch sleepte hij haar voor de rechter voor smaad en eiste 50 miljoen dollar. Hij zou door het artikel veel geld zijn misgelopen. En op haar, op haar beurt had Amber Heurt haar ex aangeklaagd voor het houden van een online haatcampagne. Zij eiste daarvoor 100 miljoen dollar. In Zoetermeer zijn twee tieners opgepakt na de schietpartij van gisteren. Jongens van 18 en 19 worden ervan verdacht het vuur te hebben geopend op een jongen van 17. Het gebeurde gisteren op het parkeerterrein van MBO Rijland. Het slachtoffer zou opgewacht zijn en door zijn hoofd zijn geschoten. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. En het Zeeuwse plaatsje Sluis staat bekend om zijn lekker eten... maar wordt misschien nog wel beroemder door een stel ooievaars. Door het dorp loopt steeds een paardje rond... en met hun jonkies stappen ze over straat en lopen ze de tuinen in. En ze zijn er ook voor de lekkere hapjes. Kas, poffertjes zonder suiker. Want dat moest het niet hebben. <laughs> Zes keer per dag, dat komt mee eten schooien. Maar dat komt ook, op het ogenblik hebben ze jongen. En dat vinden we wel leuk. En heel veel mensen dan ervan genieten. En foto's maken. Heel veel, ja. Door toeristen zijn de sluizen ook al een hit op social media nog het weer.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 I never found my father, I never found my mother either, but I But should go without the help of my soul. I will not be commanded. I will not be controlled. blinded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul.